1 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De vermoedelijke leider van de zelfmoordterroristen in Sri Lanka... is bij de aanslag van zondag zelf ook om het leven gekomen. Op Twitter schrijft de Sri Lankaanse politie... dat de man is omgekomen in het Shangri-La-hotel in Colombo. Uit onderzoek is verder gebleken dat de terroristen hun militaire training hebben gekregen in zowel het buitenland als in het oosten van Sri Lanka. Nederlandse backpackers en anderen die op eigen gelegenheid door Sri Lanka reizen... maken zich zorgen. Ze weten niet hoe ze van het eiland moeten wegkomen... en hun verzekering dekt geen schade als gevolg van terroristische aanslagen. Gisteren werd het reisadvies voor Sri Lanka aangescherpt... en de reisbranche besloot om de ongeveer 500 toeristen... die een georganiseerde reis hadden geboekt te repatriëren. Zo'n 100 zelfstandige reizigers die zich bij hun verzekeraar hebben gemeld... komen daarvoor niet in aanmerking. Bekeken wordt of ze toch zonder extra kosten... met een reguliere vlucht terug kunnen. Huisartsen gaan mensen met kleine kwalen zoals hoofd- en buikpijn en verkoudheid doorverwijzen naar de drogist. In Tiel en Brummen in Gelderland begint daarmee een proef. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er jaarlijks 12 miljoen huisartsenbezoeken voor kleine kwalen minder nodig zijn. Vanochtend zijn de eerste lintjes uitgereikt... in het kader van de jaarlijkse lintjesregen... op de vooravond van Koningsdag. Onder meer presentator Humberto Tan kreeg er één... net als advocaat Gerard Spong en modeontwerpster Fong Leng. Maar de meeste van de bijna 2900 mensen... die vandaag worden onderscheiden... krijgen hun lintje vanwege het vrijwilligerswerk dat ze doen. Het weer in het noordoosten kan nog wat regen vallen. In de rest van het land is het droog en kan de zon vaker tevoorschijn komen. Het wordt 14 graden op de Wadden en 17 landinwaarts. Morgen op Koningsdag is het fris, maximaal 13 graden. En dan vallen er verspreid over de dag ook buien.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 Ik, Jesse Spreukelman, praat je bij over de nieuwe binnenkomers, de platen die zijn verdwenen uit de lijst en natuurlijk de nummer 1 van dit moment. Luister elke vrijdagmiddag vanaf 5 uur naar de top 20 hier op ZFM Zandvoort.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 Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers.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 the good love when we're all Met mijn een stiergitaar, een glaasje wijn. Wij met z'n twee laat ons gelukkig zijn. Jouw lippen zacht, melancholie. Je stem klinkt als een mooie melodie. Een stiergitaar en een glaasje wijn. En blijf bij mij heel de nacht tot de zon weer schijnt.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 Now there's no way out. for you. I tried to fight against it, shut out what all my friends said. you what you said. That's what you said. That's what you said. That's what you said. And you should know you leave.